8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft hard uitgehaald naar de FBI... vanwege de schietpartij op een school in Florida... waarbij 17 doden vielen. Trump verwijt de Veiligheidsdienst dat hij alle signalen... over de plannen van de schutter had gemist... en noemt dat onacceptabel. De FBI besteedt volgens hem te veel tijd aan het onderzoek... naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood is veroordeeld het Zweedse staatsburgerschap gegeven. Zo kan het land hem meer politieke en juridische bijstand verlenen. De Iranier is hoogleraar geneeskunde in Stockholm. Hij wordt in Iran vervolgd voor spionage. Hij zou Israël geheime informatie hebben gegeven over Iraanse kerngeleerden. In Badhoevedorp is een beddenzaak uitgebrand. Enkele woningen boven en naast de winkel werden ontruimd. De bewoners konden terecht in een hotel. Inmiddels is de brand onder controle. Een deel van de ontruimde woningen is weer vrijgegeven. Waardoor de brand in Badhoevedorp is ontstaan is nog onduidelijk. Het bedrijf van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw een topman kwijt. David Glasser is ontslagen door de raad van bestuur. Glasser leidde het filmbedrijf samen met zijn broer Weinstein, met de broers Weinstein. Meer dan 70 vrouwen beschuldigden Harvey Weinstein van seksueel wangedrag. David Glasser moet nu weg omdat hij te weinig daartegen zou hebben gedaan. Een Franse celliste heeft haar peperdure cello teruggekregen. Ze werd donderdag in Parijs op straat beroofd van haar bijna 300 jaar oude instrument ter waarde van 1,3 miljoen euro. Na een noodkreet op Facebook kreeg de dief vermoedelijk berouw. Hij legde de cello onbeschadigd in een auto waarvan de ruit was ingeslagen, vlakbij het appartement van de celliste. Het weer, het vries licht en hier en daar kan het eerst nog mistig en glad zijn. Verder vandaag periode met zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het een graad of 7. Morgen is het bewolkt en af en toe regent het bij een graad of 5.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 that I can't seem to find one sign of her. She took everything that shines, she left some things behind. It seems like every girl is a perfect pie. beginnen we met een drietal indie-songs. Dit zijn songs die bijna op eigen initiatief worden uitgebracht, zonder de inbreng van kleine of grote platenmaatschappijen. Lonnie Spijker beet het spits af met All Our Memories Are in Fort Worth. Vervolgens luisteren we naar Paul Allen Coons met Blues on Parade, waarna Darnell Miller afsluit met Let Me Be Everything to You. put my blues on parade. Keep a smile on my face, although my heart wears a frown. I don't want the world to know how it hurts to see you go and how you make me out of cloud. I do my crying in the rain, so my tears don't show the pain I feel since you let me down. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching round. You made a circus of my heart now, honey. Now it's the greatest hurt on earth. But I brought the big top down. This show is leaving town. I won't be no main attraction to amuse your satisfaction. I won't play leader of the band, step in time to please a fan out on Main Street in town. I don't put my blues on parade, I don't want my heartache marching round. in time to please the fans out on Main Street in town. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching around. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching around. bright eyes don't sparkle like they used to. You're someone who's not doing you right. I've loved you for so long, and now it's time you knew. So listen to my heart talk tonight. Let me hold you. Let me kiss you. Let me whisper tenderly, I need you. Let me give you my shoulder to cry away your blues. Oh, baby. sip this wine together. And here's a red rose for your raven hair. Every woman needs to feel she's someone special.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 Maar door zijn komst naar ons land wekte zijn album mijn aandacht. De staat Kentucky herbergt talent als Chris Stapleton, Sturgill Simpson, Chris Knight en nu krijgen ze gezelschap van Tyler Childers. Voor Purgatory kreeg Tyler in de US lovende kritieken van critici en vakpers. Zijn aanpak is puur natuur en hij lijkt zijn eigen weg te gaan. Bij de productie kreeg hij steun van Sturgill Simpson en zijn inbreng is duidelijk te horen. White House Road, de single van het album Purgatory, is een song die al eerder werd geschreven. Get me drinking that moonshine. Get me gotta tell me red. Keep this living anyway. might not frown. Cause there ain't been nothing ever held me down. Amerikaans-Canadese zangeres Whitney Rose maakt goed in het gehoorleggende country met pop-invloeden. Geïnspireerd door grootheden als Hank Williams, Tammy Wynette en Dolly Parton.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 Mark is de frontman van de band. De song werd uitgebracht in maart 1992 als tweede single van het album The Dirt Road. Het werd een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In Canada bleef de song op een tweede plaats steken. Crossroads, nummer 1 country hit. sitting on the swing on your front porch, painting your nails like you were bored. And you yelled she was sure impressed with you. telling me I was doing James Dean. You was the prettiest girl I'd ever seen. girls do. Well, I ain't first class, but I ain't white trash. I'm wild and a little crazy too. Some girls don't like boys like me. Oh, but some girls do. I said some girls do. You know some girls do.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 Clara en Johanna Söderberg, beter bekend onder de naam First Aid Kit, hebben een nieuw album, Ruins, uitgebracht. De titelsong staat scherp. Today I climb the highest mountain I have some kind of certainty that you were just the same as everyone. Het opzwepende The Price of Love was in 1965 een hit voor Don en Phil Everly, die de song overigens ook zelf hebben geschreven. Zij waren mede dankzij de voorbeeldige samenzang van grote invloed op veel van onze favoriete classic rockers. In het tweede uur een cover van deze song. De original van deze week. De eerder uitgebrachte single Living on Summertime, afkomstig van Gord Benford's nieuwe album Neon Smoke, was al een top 10 hit. in the the middle of year there's a three month stretch when we let the sun kiss our rednecks on a beach, on a lake, on a boat in the middle of nowhere. We tune out the work and turn up the tunes, get lit by the light of a fireball moon, living and chilling like we don't have a care. shine past that guitar. It don't matter how good you are. Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Voor het blokje Songs uit eigen land ga ik wat verder terug in de tijd. We kennen natuurlijk allemaal Joni de Boer als Tulsa en Barrelhouse zangeres. Zij opende dit blokje met Mama is on the road again en dat was ze vele malen. singer in a country band. That's how she makes her living, and I understand. tomorrow. Hans Stasing staat vooral bekend als blueszanger, maar zo af en toe neigt hij enigszins naar de country. Luister maar naar Roll with the Punches. Lafayette sluit af met Laissez Faire. Lafayette was een Nederlands Cajun trio uit 1993. De groep kwam uit Limburg met als zanger ex-walkers René Inemee. mee. down on luck. Troubles all you see. Judge between the devil and the deep blue sea. Gotta be a way out. Don't get uptight. At the end of a long black tunnel, gotta be a light. your light. is Mary Gautier's levensloop. Afgestaan door haar ouders, geadopteerd, dakloos, verslaafd en weer opkrabbelend door een studie. Ze opende door hard werken haar eigen restaurant Dixie Chicken. Rifles and Rosary Beats is haar achtste album en daarop staan weer prachtige door haar zelf geschreven songs, waaronder Brothers. War my baby from my breath Now my name and rank cover my chest. 23 hours I flew and wept. 23 hours I never slept. Why my face? that's how green I was at first. Blood blistered feet, black and blue. I slid inside. favoriete album van de maand. Purgatory is een heerlijk album geworden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de concrete teksten. Tyler schilders maakt het leven niet mooier dan het is. Juist daarom zijn de teksten zo belangrijk. Hij weet precies de juiste snaar te raken. Born Again is de song die scherp staat. Zometeen nog een uur country. Well, I once knew man with long hair and tattoos. Heavy metal he jams, he never sang those country blue I once knew a girl that grew up on a farm. Yet Willie and Hagger never gave him much charm. city boy liked hip hop, that's it. But they all like beer, like summertime sunshine, moonshine, cheap wine, mini skirts and tan lines. They all said cheers to feeling fine in the moonlight, cold light, bud light, fireflies and joyride. If you think country's only singing to the songs, go round. These folks are just as country strong. a little ride through the backwoods, no roadsides, where the mud holes lie that take you to the other side, where the green grass grows and the good Lord only knows, where a little white church and a little white birch and a little six-string banjo. What I did find was a little white line, three rednecks singing proud country music must die, but there. Summertime, sunshine, moonshine, and cheap wine, mini skirts and tan lines. They all said cheers to feeling fine in the moonlight, cold light bud light, fireflies and truck rides. if you think country's only singing to the songs, you're wrong. These folks are just as country strong. sunshine, moonshine, and cheap wine, mini skirts and tan lines. They all say cheers to feeling fine in the moonlight, cold light and bud light, fireflies and joyrides.